Volgens Trump zijn de landen op weg om duizenden onschuldige mensen te doden. Doe het niet, schrijft Trump. Idlib is het laatste rebellenbolwerk in Syrië. Met zijn tweet verwijst hij naar de bombardementen van de afgelopen weken. Toen hervatte de Syrische president Assad met behulp van Rusland... zijn poging om het bolwerk te veroveren op de rebellen. De afgelopen weken zouden zeker 200.000 mensen het gebied hebben verlaten. De politie van Rotterdam heeft een man aangehouden... wegens het bedreigen van twee agenten op internet. Hij zou een foto van de agenten hebben geplaatst in een Telegram-chatgroep... een beloning hebben uitgeloofd voor adresinformatie over ze... en ze daarbij hebben bedreigd. Volgens RTL Nieuws proberen criminelen vaker in chatgroepen... de identiteit van politieagenten te achterhalen om ze te bedreigen. Mexico vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag... te bemiddelen in een diplomatieke ruzie met Bolivia. Mexico vindt dat zijn ambassade in Bolivia wordt belegerd... omdat er zoveel politiemensen omheen zijn gestationeerd. In de ambassade zitten negen vertrouwelingen... van de gevluchte ex-president van Bolivia, Morales. Mexico heeft hen asiel verleend tot ongenoegen van Bolivia. Zes skiers die in Zwitserland waren meegesleurd door een lawine... hebben het allemaal overleefd. Vier konden zelf of met enige hulp uit de sneeuw komen. Twee zijn door hulpdiensten gered. Ze zijn licht gewond geraakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden wat regen. Het kwik daalt naar 5 graden. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen is het overal droog. In de mist wordt het niet warmer dan 2 graden. maar het zonnetje schijnt kan het een graad of 7 worden. Het weekend verloopt droog. S'nachts gaat het licht vriezen.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 Het, tweede kerstdag is voor een van de bandleden van Trip to Dover toch niet helemaal wat het geweest zou moeten zijn. En sterker nog, ze hebben regelmatig gezorgd dat wij hier ook live acts hebben gestaan. Want achter dit tweetal schuilt ook het tweetal van JOT Agency Johannes en Olga Taal... Trip to Dover trapte deze tweede uur van de tweede kerstdag af in de Alternative FM met I'll Juliet. En dit is drum and bass van de Lage Landen. Steelyard heten de twee heren. En dit is vrij recent. Nummer heet Cut Me Loose. is het eh, zeker. Eh, de muziek dan, in dit geval. Ehm, dat hebben ze een beetje misschien wel van... Nou ja, die illustere Britse bands. Joy Division, dat, eh, dat hoor je er misschien ook wel een beetje in terug. Heartburn van Gras. En daarvoor Cut Me Loose van Steelyard. En die hebben dat in twee EP's op dit moment uh, vervat. En die allemaal iets met elkaar te maken hebben. Kom ik volgende week nog wel even op terug, denk ik.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 Maar ja, het is ook... Eh, bijzonder. Het is ook niet in een hokje te plaatsen, moet ik erbij eh, zeggen. André Huigen en uh, Marnijn Scherps vormen dit, eh, dit tweetal. Bovendien is het nog dik twee weken... Nou, het is twee weken wachten, want dan komen ze hier langs in het, de, de, tweede donderdag van het nieuwe jaar. Dan zullen ze hier live in de studio zijn. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met Relapse, haar nieuwe single... En dat is de opmaat naar de EP, kan ik erbij vertellen. Despite It All is eh, de volgende van eh, Minor Citizen. Eh, die kennen we nog van de tweede voorronde van de Rob Agda Award. En die wisten ze nog te winnen ook. Dus ze hebben daarmee een finale plaats sowieso in april daarmee afgedwongen. Het nummer is Despite It All en dateert alweer van een tijdje.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 So Merry Christmas to you all, and to all a good night. We'll be a band. Ik zou denk, denken, het is een beetje in de traditie toch wel van sleet, hoor, moet je erbij horen. Gewoon uit Nederland, Twice the Same. Ze komen uit de buurt van Castricum, daar komen ze vandaan. In, eh, in juli van het jaar zijn ze nog geweest. En dat nog te bedenken dat dat nog voor de hittegolf was. Die hittegolf was aan het eind van de maand en dus zijn kwamen halverwege. Dus eh, dat <laughs> is, toch wel grappig. Twice the Same met Dither, daarvoor Van V en Cold Despair. En daarvoor Minor Citizen, de deelnemers uit de tweede voorronde... die dus nu in de, die finale terecht eh, zijn gekomen. Dus eh, wat dat gaat, eh, gaat het helemaal goed komen wat dat voor hun betreft dan. Deze band komt ook. En ze komen wel eens waar in februari, maar toch. 13 februari hebben we het over. All Comes Down van New Bliss.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 En zij komen waarschijnlijk nog in aanmerking voor een plaats. Ze zijn runner-up. Dat wil dus nog niks zeggen. Ze kunnen dus nog doorheen komen. Metal Lake daarvoor en daarvoor No Bliss. En dat eh, bracht de tijd op eh, kwart voor tien. Dus gaan we nog even iets met de kerst doen. Rob Murphy, een Noord-Ier, ook uit het buitenland. Tonight snow's falling down, softly getting cold in the moonlight. I walk these streets like I walked before, but I never get bored of the feeling.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 Sometimes a laugh, sometimes a cry. Oh, I wanted to write sooner, words were hard to find. Didn't know how to tell you what's been on my mind. I'll ask Father for your address and tell the mailman to get there fast. They grow short and making way for the night. Moon comes up, look how bright it shines. I'll go to bed early as soon as I can. There in dreamland, I will see you again. try my best to do as you ask, but it's hard to see that he's so sad. So I've been good, kind and bold, and I always listen to what I am told. Mama, like you, she tries to be strong, fighting tears where they belong. Oh, it's unfair. Life moves on in a world without us everything's wrong. The sky turns grey, it slowly gets cold. Birds leave for summer, leaves start to fall. We know there is magic, it isn't hard to find. There in dreamland, first snow will fall tonight. I miss you, little sister. I miss you, smile. I miss our adventures these countless times. Oh, I miss us playing all the fun that we had. Even our fights, well, they weren't so bad. So may you look like a princess in your favorite pink dress May snow angels be your dearest new friends May you always be happy, never be blue And forever remember the ones that love you Well that's it for now, I'll ride again soon And I hope they're in dreamland It's Christmas time enige verwijzing in dit nummer eh, is hier ook de kerst. En het eh, heeft een hele andere lading. Want ach, we kunnen in, eh, met kerst eigenlijk ook terugkijken op... een aantal mensen die ons dierbaar zijn en die er misschien ook niet meer zijn. A Letter to Dreamland is een van die dingen. Michel Ebbe heeft dat samen met een aantal muzikanten de Forever Tree Project heet dat geloof ik, uit mijn hoofd. en toen hebben ze besloten om er iets voor kinderen te doen die eh, ernstig ziek zijn en eigenlijk ook eh, te komen overlijden. Van Piekeren hoorde je daarvoor samen met Iris Penning. En daarvoor hoorde je nog Rob Murphy en Pale White. Nou, het zit erop. Deze uitzending eh, van dit uh, Alternative FM. we hebben er nog eentje. Die is van Ruud Houweling. En Ruud komt ook uit Zandvoort. Heeft dit jaar een EP uitgebracht. Allemaal nummers die eerder zijn eh, eh, verschenen onder de Cloud Machine vlag. Maar Ruud heeft eh, ze opnieuw afgestoft. En eigenlijk gezegd, nou, ik kan eigenlijk ook nog op eigen manier nog dit soort nummers opnieuw maken. En dat heeft hij gedaan. Een van die nummers die op die EP staan is deze Dead Again. En ik ben er samen met Marcus volgende week weer met een aflevering. De compilatieaflevering van de tweede voorronde van de Rob Akda Award. Dat dan weer wel. Ik zeg dag. for a million years to come. Day again, and last time took so long. I feel the life flow through my veins. The wind just blew a day. come. Stuur je allemaal fijne dagen.